Jelle Visser met het NOS-journaal. Een man van 20 die zonder rijbewijs achter het stuur kroop... en daarna een kleuter doodreed in Hoge Zand... moet een boete betalen van 1250 euro. Zijn moeder zat naast hem en kreeg daarom ook een boete. Toch is de man volgens de rechter niet verantwoordelijk voor het ongeluk. Het jongetje van 4 was aan het spelen achter geparkeerde auto's... en liep plotseling de weg op. Uit onderzoek blijkt dat geen enkele automobilist de aanrijding had kunnen voorkomen. Ook reed de man niet te hard. De Franse regering wil de pensioenleeftijd verhogen van 62 nu naar 64 in 2030. De Franse regering noemt het onvermijdelijk omdat het huidige systeem te duur wordt. Hervorming van de pensioenen was een belangrijk doel van president Macron toen hij in 2017 aantrad. Tot nu toe kwam er niets van terecht door breed maatschappelijk verzet. Door op 2030 te mikken hoopt de Franse regering dat er meer steun is voor de verhoging van de pensioenleeftijd. De politie onderzoekt twee steekpartijen en een vechtpartij tussen jongeren in de Haagse wijk Eskamp. Mogelijk was een ruzie op een schoolfeest de aanleiding. Na dat feest ontstond in een tram een vecht- en steekpartij tussen twee groepen. Een paar dagen later was er eerst een vechtpartij op het schoolplein. En diezelfde avond werd een jongen van 15 neergestoken in een buurtwinkel. Voor de vecht- en steekpartijen zitten meerdere minderjarigen vast. In een skigebied in de Franse Alpen zijn vier sneeuwkanonnen kapot gemaakt. De daders knipten in La Clusaz kabels door en namen apparatuur mee. Franse media denken aan een klimaatprotest van milieuactivisten. In het gebied is verzet tegen de aanleg van een groot waterbassin. Dat is onder meer voor het maken van kunstsneeuw. Rond de feestdagen werden in hetzelfde departement ook al sneeuwkanonnen beschadigd. Het weer, vannacht is het zacht. Vanuit het westen trekt de regen over het land.